Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben na een lange discussie... een overeenkomst gesloten over Gibraltar. De rotspunt die aan het zuiden van Spanje zit... is een overzees gebiedsdeel van de Britten. Sinds die uit de EU stapte was het onduidelijk wat er met Gibraltar moest gebeuren. Nu is afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt... waardoor er geen grenscontroles meer nodig zijn. Dat is een uitkomst voor veel Spanjaarden die in Gibraltar werken. Een uitzondering is er voor reizigers die aankomen op de luchthaven van Gibraltar. Die moeten hun paspoort twee keer laten zien. Voormalig Hollywood-producent Harvey Weinstein is opnieuw schuldig bevonden aan aanranding. Vijf jaar geleden werd hij daar ook al eens voor veroordeeld... maar die straf werd geschrapt omdat rechters vonden dat Weinstein geen eerlijk proces had gehad... De zaak van nu bestaat uit drie aanklachten. In de tweede zaak is hij niet schuldig bevonden. En der, in de derde is nog geen uitspraak gedaan. Een Nederlander is vorige week bij de Duits-Tsjechische grens betrapt met 124.000 euro. De man van 40 vervoerde een kleine wijnkoelkast en zei dat het ging om een retourzending uit Slowakije naar Nederland. toen agenten de doos met de koelkast openmaakten, vonden ze meerdere pakketten contant geld. Zowel het geld als de koelkast zijn in beslag genomen. De Nederlander wordt verdacht van witwassen. Tennisters die lang uit de roulatie zijn vanwege een vruchtbaarheidsbehandeling... raken hun punten op de wereldranglijst niet kwijt. Ze krijgen een beschermde status van de overkoepelende organisatie WTA. De wereldranglijst is belangrijk voor de tennisters...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 South Central Desert. in this world of color, the brightest picture is plugged right into your wall. And maybe there's a million people singing shoeshine blues to no one that they've ever met before. Indifference is a drug that I see people buy at the local store.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 Explosion like we are nuclear. Tell all the bad boy them we no care. We no get scared, Who why we no fear. Peace and love in the atmosphere. But if them a test, then they will replace. FM 106.9 FM If you're ready to party and you wanna get down, bring your ma, your pa, and brother James Brown, Auntie M and Toto too, and all the party people to do their do.